Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Het interne onderzoek van Defensie naar de misstanden in de Oranje-kazerne in Schaarsbergen schoot ernstig tekort. Dat staat in een tussenrapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. Die commissie werd eind vorig jaar ingesteld nadat drie militairen in de Volkskrant hadden verteld over hoe ze tijdens de ontgroening in de Oranje-kazerne werden vernederd, mishandeld en aangerand. In het tussenrapport staat dat het onderzoek dat Defensie hier zelf naar deed niet onafhankelijk was omdat er iemand in zat die de verdachte kende. Ook zouden er belangrijke stukken ontbreken die door de militairen werden aangeleverd. Gemeenten moeten nadenken over het aardgasvrijmaken van woonwijken. Minister Ollongren geeft gemeenten drie maanden de tijd om met ideeën te komen. Ze wil zo'n twintig plannen uitkiezen en daar nog dit jaar mee aan de slag gaan. Het kabinet steekt dit jaar 90 miljoen in het gasvrijmaken van bestaande woonwijken. Tegen de CDA-bestuurder uit Leende, die op zijn erf een groot drugslab had, is vijf jaar cel geëist. Volgens de politie was het een van de grootste drugslabs van Nederland... en kon met de chemicaliën voor 50 miljoen euro aan drugs worden gemaakt. De ontdekking veroorzaakte vorig jaar veel ophef... en het CDA zette de man uit zijn functie als penningmeester van de Brabantse afdeling... De bestuurder zegt zelf dat hij niets van het drugslab afwist. Facebook heeft het instellingenmenu in zijn mobiele app aangepast. Daarmee moet het voor gebruikers sneller duidelijk zijn welke persoonlijke informatie Facebook verzamelt. Het bedrijf kampt met het grootste privacy-schandaal in zijn bestaan. Deze maand werd bekend dat het Britse bedrijf Cambridge Analytica in 2014 gegevens van 50 miljoen Amerikaanse Facebook-gebruikers heeft verzameld, zonder dat die daarvan af wisten. Het weer, het is bewolkt en op veel plekken regent het bij een graad of 8. In de loop van de avond trekt de regen naar Duitsland weg. Vannacht is het overwegend droog en liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon met een enkele bui en het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral vertraging op eh, de A9 richting Alkmaar. Het is trouwens een drukkere spits vanwege de regen. Dus alle dagelijkse files zijn eh, langer. Nou goed, de A9 naar Alkmaar dus. Tussen Knopend Velzen en... Ehm, tussen Alsmeer en Knopend Velzen moet ik zeggen... heb je nu ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. A13 van Den Haag naar Rotterdam ook een half uur vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-West. 8 kilometer en een half uur extra. A20 richting Gouda. Kwartier vertraging tussen Schiedam en het knooppunt plein.